Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Staatssecretaris Wiebes wil het betalen van kinderopvang veranderen. Het kabinet wil kinderopvangcentra rechtstreeks een bijdrage geven... zodat ouders geen toeslag meer hoeven aan te vragen. Het is een van de manieren waarop het kabinet de belastingen wil vereenvoudigen. Zo werd vandaag op Prinsjesdag bekend. Wiebes erkent wel dat veel van de voorstellen nog moeten worden uitgewerkt. Hij zegt dat door het belastingstelsel mensen op dit moment niet makkelijk een baan vinden... Een deel van de oppositie en de Raad van State vinden daarom dat het kabinet sneller werk moet maken van herziening van het belastingstelsel. Het bedrijfsleven vindt dat het kabinet meer moet doen voor economische groei. De voorgestelde lastenverlichting is volgens VNO-NCW, MKB en LTO Nederland niet genoeg. De vakbonden hameren erop dat er meer nodig is om de werkloosheid omlaag te krijgen. De FNV mist concrete maatregelen, de bond zegt geen woorden maar banen. Het CNV voegt toe dat het laag houden van de BTW niet voldoende is. Ook maakt het CNV zich zorgen over de positie van ouderen en zwakkeren in de samenleving. In Frankrijk heeft de nieuwe regering van premier Wals vanavond het vertrouwen gekregen van het parlement. Toch was er weinig reden tot blijdschap voor Wals, want 31 van zijn partijgenoten onthielden zich van stemming. Voor een deel van de socialisten is Wals niet links genoeg. Dat bleek volgens hen onder meer toen Wals vorige maand een staande ovatie kreeg tijdens een congres van werkgeversorganisatie MEDEF. Premier Valls vroeg om het vertrouwen van het parlement na een aantal wijzigingen in zijn kabinet. Drie ministers die tot de linkervleugel van de partij Socialist behoren... werden vorige maand vervangen omdat ze kritiek hadden op het economische beleid van de Franse regering. Het weer, vanavond rustig en meest droog. Vannacht opklaringen met kans op mist. Morgen zonnig en 23 tot 25 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd...